doet daar doet hij goed. Papa is geweldig, papa is de kampioen. Ja, je kunt papa van alles laten doen. Hey, papa is geweldig, papa weet wel wat hij doet. Pa wil niet altijd, maar mama zegt dan dat het moet. Papa is geweldig, papa is de kampioen. Mama kan papa van alles laten doen. Hij wast, hij boemt, hij ploetert heel de dag. Hij doet met een lach. Hij stopt, hij zuigt en ook al klinkt het stom, maar hij doet de baby een schone luier om. Maar ligt lang uit, fijn op de zonnebank. Pas avonds laat, dan krijgt papa haar dank. Want voor het slapen zegt ze tegen hem met een overslaande stem. Papa is geweldig, papa weet wel wat hij doet, papa doet niet alles laten doen. Hey! Papa is geweldig, papa weet wel wat hij doet. Pa wil niet altijd, maar mama zegt dan dat het moet. Papa is geweldig, papa is de kampioen. Mama kan papa van alles laten doen. Hij koopt, hij bakt, zijn buurman lacht zich blauw. Papa hier doet, dat doet bij hem zijn vrouw. Bij ons, daar zijn de rollen omgekeerd. Papa werkt zich rot, mama commandeert. Hij wordt beloond voor wat hij heeft gedaan. Want elke avond voor het slapen gaan hoor ik hoe trots mama wel is op hem. Opgewonden klinkt haar stem. Laat laten doen. Hey! Papa is geweldig, papa weet wel wat hij doet. Pa wil niet altijd, maar mama zegt dan dat het moet. Papa is geweldig, papa is de kampioen. Mama kan papa van alles laten doen. Mama kan papa van alles laten doen.